12 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het verzoek van de zeven moslimlanden met de juiste papieren... voorlopig gewoon mogelijk om naar de VS te gaan. Een lagere rechter in Seattle bepaalde gisteren dat het inreisverbod moest worden opgeschort. Die zaak was aangespannen door de staat Washington, gesteund door enkele grote bedrijven. Het verbod zou in strijd zijn met de grondwet en discriminatie in de hand werken. President Trump haalde hard uit naar de rechter die dat besluit nam en ging in hoger beroep. De natuurbranden in Chili zijn voor een groot deel onder controle. Volgens de president zijn er geen nieuwe brandhaarden. Ze heeft de noodtoestand dan ook ingetrokken. Door de branden in het midden van Chili zijn de laatste twee weken zeker 11 mensen omgekomen. Meer dan 1600 huizen zijn verwoest. In Pakistan zijn zeker 13 mensen omgekomen door een lawine. Dat gebeurde in het noorden van het land, niet ver van de grens met Afghanistan. Huizen raakten bedolven onder de sneeuw. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden. Ook delen van Afghanistan hebben te maken met problemen door het winterse weer. In het noorden zijn de afgelopen dagen zo'n 20 mensen omgekomen... door lawines, ingestorte daken en ongelukken. Op de snelweg tussen de hoofdstad Kabul en Kandahar... kwamen 250 voertuigen vast te zitten in de sneeuw. Politie en het leger kwamen de inzittenden te hulp. Het KNMI waarschuwt nog voor dichte mist in het noordwesten van het land. Vanochtend gold voor een aantal provincies code geel... maar nu is dat alleen nog het geval voor Noord-Holland. De komende uren zou het zicht beter moeten worden. In Huizen raakte een auto van de weg. Daarop moest de brandweer iemand uit de auto halen. Waarschijnlijk was de dichte mist oorzaak van het ongeluk. Het weer, in Noord-Holland dus nog mist. Verder is het bewolkt, soms wat motregen en af en toe breekt de zon door. Graad of 8 wordt het. Ook morgen bewolkt met af en toe wat motregen. De komende week wordt het kouder. Vanaf woensdag gaat het s'nachts weer licht tot matig vriezen.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 Yeah. Hey, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble and have no fear. One scotch. strong. I got to find my baby if it's all night long. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Yeah. Hey, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble and have no fear. One scotch I corn, one scotch. <laughs> Might as put a bourbon on the side. <laughs> Give me a bottle of those suds, too. <laughs> James Jimmy Witherspoon, een eh, bekende jump blues eh, zanger.